Beasley noemde in de VN-veiligheidsraad Oekraïne de broodmand van de wereld omdat veel landen afhankelijk zijn van Oekraïns graan. Maar veel graanboeren hebben nu hun akkers verlaten om te vechten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russische onderhandelaars in Istanbul enkele positieve signalen hebben afgegeven. Maar hij waarschuwt ook dat Rusland niet te vertrouwen is. Na de besprekingen in de Turkse stad beloofde Rusland om de militaire activiteiten bij Kiev en Chernihiv drastisch te verminderen. De VS reageerde eerder al sceptisch op de Russische toezegging. Als de Oekraïense president Zelensky morgen de Tweede Kamer toespreekt... is Forum voor Democratie daar niet bij. De Kamer is volgens partijleider Baudet geen plaats voor buitenlandse inmenging. Op Twitter schrijft hij dat Forum ook niet meedoet aan het debat erna. Baudet noemt het naïef en absurd om Zelensky te zien als een halve heilige. De Israëlische premier Bennett zegt dat zijn land te maken heeft met een golf van moorddadig Arabisch terrorisme. Hij reageert ermee op de derde aanslag in een week in Israël. In een buitenwijk van Tel Aviv zijn vijf mensen doodgeschoten. De dader zou een Palestijn zijn die ook is doodgeschoten. De Palestijnse president Abbas heeft de aanslag veroordeeld. Een bedrijf in Denemarken neemt een grote Nederlandse podcast-uitgever over. Het gaat om Dag en Nacht, dat onder meer de politieke podcast Betrouwbare Bronnen maakt... en de Wie is de Mol-podcast Trust Nobody. Welk bedrag het Deense bedrijf Podimo voor de overname betaald is onbekend. Het weer, wolkenvelden en kansen van motregen. Temperaturen in opklaringen bij het vriespunt. Komende ochtend is het nog bewolkt. Later breekt ook af en toe de zon door.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 En als je dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 Checking out the socks, guzzling champagne, lots of fun. <laughs> jẹ́ o. Eh, I no like wahala, I no go find your trouble. I no like kasala, so far my money dey double. As my money dey pile up, oh, e make me happy, oh, happy, oh. As my money dey pile up, oh, e sweet my body, oh, oh. not the finish. We could try to enjoy. Bala, not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata ururu, not the finish. We eh, oh.